Raymond Seré met het journaal De grote militaire NAVO-oefening in Polen deze week is volgens minister Koenders een belangrijk signaal voor de bondgenoten in Oost-Europa. Die landen voelen zich volgens hem bedreigd door wat er is gebeurd in Oost-Oekraïne. En ook is de oefening volgens Koenders een waarschuwing aan het adres van Poetin. Er is volgens minister geen sprake van een nieuwe koude oorlog, maar de spanningen lopen wel zichtbaar op. De VS en de NAVO maken zich zorgen over de versterking van het Russische kernwapenarsenaal. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is vanochtend enige tijd afgesloten geweest... omdat er twee honden op de rijbaan liepen. Al gauw stond er een file van een paar kilometer. De weg was dicht bij knooppunt Badhoevedorp. De politie wist uiteindelijk met hulp van hondenbegeleiders... één van de dieren te vangen en de andere hond is zelf weggelopen. De politie zoekt het dier nog. Het is niet duidelijk hoe de honden op de weg terecht zijn gekomen. Ruim 55% van de Nederlanders eet niet meer elke dag vlees bij de warme maaltijd. Dat is een stuk meer dan vijf jaar geleden. Toen was het 40%, blijkt uit cijfers van het voedingscentrum. Mensen kiezen tegenwoordig vaker voor vis, ei, champignons of peulvruchten. Volgens de vleesbranche komt dat door de crisis. Volgens het voedingscentrum spelen ook vleesschandalen en milieubewustzijn een rol. Duizenden Amsterdammers hebben een petitie ondertekend tegen de bierfiets. De petitie met 6000 handtekeningen wordt vandaag aan de gemeente aangeboden. Een bierfiets is een rijdende bar met pedalen waar de klanten fietsen en bier drinken. Veel Amsterdammers ergeren zich eraan. Ze vinden bierfietsen lawaaiig en ze klagen over wildplassen en spugen. De verhuurder van de bierfietsen zegt dat het wel meevalt met de overlast en dat er al veel is verbeterd. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan op het WK in Canada door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de beste nummers drie van de zes groepen. De Nederlandse voetbalvrouwen ontmoeten in de achtste finales Japan of Duitsland. Het weer zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, ook buien. Dan wordt het een graad of 16. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. En richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Knopen Diemen 13 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A6 richting Muiden bij knopend Muidenberg 9 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knopend Battenverdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de 10 tussen de afrit IJmuiden en Amsterdam Slotervaart 3 kilometer.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 Like everything you say is a sweet revelation. All I wanna don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something.